Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël en Hamas praten vandaag weer over het verlengen van de gevechtspauze. Sinds vrijdag klinken er geen bommen meer in Gaza... en worden er Israëlische gijzelaars vrijgelaten in ruil voor Palestijnse gevangenen. Die deal die verloopt tot nu toe goed, vertelt correspondent Nasra Habib Allah. Tot nu toe is dat allemaal doorgegaan. Ehm, en ook vannacht heeft Israël weer een lijst ontvangen met namen van gijzelaars... die dan vandaag eh, vrijgelaten zouden eh, worden door Hamas. Dat is hoe het eigenlijk elke dag ging de afgelopen dagen. Ehm, en volgens Israëlische media zouden ook de familieleden van die gijzelaars... daar ook al van op de hoogte zijn gebracht. Dat die mensen eh, vandaag dus vrijkomen. Het zou de zesde groep zijn die vrij komt. Om hoeveel gijzelaars het dit keer gaat, dat weten we nog niet. Ronald Plasterk heeft vandaag zijn eerste dag als verkenner. Hij mag gaan uitzoeken wie er nou met wie wil gaan samenwerken in een nieuw kabinet. Plasterk gaat eerst kopjes koffie drinken met de vier grootste partijen... vertelt verslaggever Roel Bolsius. Van der Plas van de BBB vindt het een goed idee... in ieder geval om te gaan praten. Vindt ook dat de andere partijen moeten gaan praten. Omzicht van NSC houdt zijn kaarten nog op de borst. Wil eerst bij de verkenner langs gaan om te zeggen wat hij wil... En Jesselgus van de VVD die zei eind vorige week al niet in een nieuwe regering te willen stappen. Dat haar partij eerst een tijdje pas op de plaats moet maken. De VVD wil misschien wel een rechtskabinet gedogen. Dat betekent dat ze op sommige onderwerpen meestemmen... maar geen ministers zullen leveren de baasjes van kat Milo uit het Groningse Veendam staan voor een raadsel. Hun kat was drie dagen vermist, maar gisteren kregen ze bericht dat iemand Milo had gevonden. De kat zat niet bij de buren, maar 850 kilometer verderop in Reuten in Oostenrijk. Daar werd hij gewond bij een dierenarts binnengebracht, waarschijnlijk na een aanrijding. De baasjes denken dat hij is meegereisd met een touringcar. Even snel de kat ophalen zit er niet in, want Reuten is 9 uur rijden. En het weer nog vanochtend winterse buien met hagel en vooral landinwaarts natte sneeuw. In de loop van de dag is het vaker droog bij 1 tot 6 graden. Vanavond opklaringen en temperaturen onder nul. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file tussen Breukelen en Knopend Amstel 11 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A8 Zaanstad Amsterdam bij Knopend Koenplein 8 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 Ik zei, maar waar is die helikopter dan, ome Jan? Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert, bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak. Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. <laughs> En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje... dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, ome Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij die daar ook vaak logeerde. En waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor je, ome Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Eh, ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. Ik kwam ome Jan wel eens thuis op zijn Berini M21. Dan dacht ik altijd, had zo'n oude Berini had hier. Dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen... met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. 2 niks. 3 niks. 4 niks. 5 ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote emmer water neer... en tien van zulke joekels van windtapenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas. Hè, toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. En nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al, die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas elke dag eigenlijk penenuien? Dan nou, zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een meid erop en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. Nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt...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 Questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi credente non ti arrende. de zon, hij roept je naam. Dit is jouw moment, dus ga nu maar. vincere, tu dovrai vincere. That negative degrees on the orange.